Dit is Doral Almegens met het NOS-journaal. Koerdische strijders hebben Tel Abiyad heroverd. Die stad ligt aan de grens met Turkije. Bij de strijd om de stad boden IS-strijders op verschillende plekken veel verzet. Met het heroveren van de stad is een belangrijke aanvoerroute naar Raqqa afgesneden. De stad die als hoofdstad van de jihadistische terreurorganisatie geldt. De Koerden hebben ook de nabijgelegen grensovergang met Turkije heroverd... Twee gebieden die de Koerden al in handen hadden zijn nu met elkaar verbonden. In Jemen zou de leider van Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland zijn gedood. Al-Wuhaishi zou vrijdag zijn omgekomen bij een droneaanval, vermoedelijk door de Amerikanen. Hij wordt gezien als de tweede man van Al-Qaeda. Hij was een persoonlijk medewerker van Osama Bin Laden. De Amerikanen proberen de dood van de Al-Qaeda-leider bevestigd te krijgen, zo heeft een lid van de Amerikaanse inlichtingendienst gezegd tegen CNN. Experts van de nationale politie en defensie zijn in Oekraïne begonnen met een nieuw opsporingsonderzoek in verband met de ramp met vlucht MH17. Ze zullen ongeveer twee weken zoeken naar bewijs van wat er is gebeurd. Mensen die iets weten over de aanwezigheid en het gebruik van een boekraketinstallatie in juli vorig jaar zijn in maart opgeroepen om zich te melden. Met hen wordt nu gesproken. De republikein Jeb Bush heeft in een toespraak officieel bekendgemaakt dat hij meedoet aan de race om het Amerikaanse presidentschap. De broer van oud-president George W. Bush is de elfde republikein die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen volgend jaar. Hij belooft onder meer een minder soft militair beleid en het verbeteren van de relatie met Israël. Het weer, vannacht opklaringen, in het noorden ook wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot 5 graden.